Het Capitool en omliggende gebouwen werden direct ontruimd en F-16's gingen de lucht in om het vliegtuig te onderscheppen. Maar dat bleek niet nodig. Na ongeveer een kwartier werd het radiocontact weer hersteld. Later bleek dat de piloot zijn radio op de verkeerde frequentie had afgesteld. Bij een gevangenisopstand in het zuiden van Engeland is grote schade aangericht aan de gebouwen. De gedetineerden vernielden ramen en stichten brandjes. Daardoor zijn zes celblokken, een paar ontspanningsruimtes en de postkamer in vlammen opgegaan. De onrust brak uit tijdens de nieuwjaarsnacht toen gevangenen weigerden een alcoholtest te ondergaan. Op dat moment waren er maar zes personeelsleden in de gevangenis aanwezig. Een speciale eenheid slaagde er gisteravond in om de opstand de kop in te drukken en ook waren toen pas alle brandjes op het terrein geblust. Zo'n 150 gedetineerden zijn overgeplaatst naar andere gevangenissen in Engeland. De postcode van de postcode loterij is gevallen in Amsterdam. De hoofdprijs van 25 miljoen euro gaat naar mensen die meespelen met postcode 1019. Dat zijn straten op het KNSM-eiland. Mensen met de winnende postcode 1019LH verdelen 12,5 miljoen euro. De andere helft gaat naar deelnemers in de omliggende wijk met postcode 1019. Vrijdag wordt duidelijk hoeveel iedere deelnemer in de winnende wijk in Amsterdam per lot heeft gewonnen. Het weer, lokaal kans op gladheid.